nieuws van 1 uur. Waterwald heeft de eerste drie maanden van dit jaar het aantal aanslagen en aanvallen flink opgevoerd, zegt een Amerikaans bureau dat terrorisme analyseert. Volgens de onderzoekers is IS in vooral Irak en Syrië veel actiever. Daar waren de afgelopen maanden bijna 900 aanvallen, waarbij zeker 2150 mensen zijn gedood. Volgens de onderzoekers nemen de aanvallen toe omdat IS steeds verder onder druk komt te staan. Sinds 2014 heeft de terreurorganisatie in Irak zo'n 40% en in Syrië ongeveer 20% van zijn grondgebied verloren. De regering van Jemen heeft de vredesbesprekingen met de Houthi-rebellen opgeschort... na een dodelijke aanval op een militaire basis. Jemen is al tijden verwikkeld in een burgeroorlog tussen de, de regering, die wordt gesteund door een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, en Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran. Er zijn al zeker 6000 mensen omgekomen. In Breda is opnieuw een automobilist doorgereden na een aanrijding met een kind. Het jongetje van elf raakte gewond. De politie zoekt nog naar de bestuurder die waarschijnlijk in een groene Alfa rondrijdt. Het incident komt een halve week na de dodelijke aanrijding van een kind van drie in Breda. De 18-jarige bestuurder reed door en meldde zich uren later alsnog bij de politie. Greenpeace slaat alarm over het vrijhandelsverdrag TTIP dat in de maak is. De milieuorganisatie onthult vandaag geheime documenten over de overeenkomst tussen de VS en de EU. Daaruit blijkt volgens Greenpeace dat de EU bereid is de VS te volgen in slechtere keuzes over milieu, voedselveiligheid en klimaat. Ze mogen in de EU nu nog alleen bewezen veilige producten op de markt komen. Onder druk van de VS zou dat worden veranderd. Het weer, het is een heldere nacht met weinig wind. Daardoor koelt het af naar 5 graden aan zee tot rond het vriespunt in het binnenland. Overdag schijnt de zon flink en stijgt de temperatuur naar 13 tot 18 graden.